Jobboot met het NOS Journaal. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, een lokale tak van Al-Qaeda, heeft de ontvoeringen opgeëist. Vrijdag werd een foto vrijgegeven waarop de vijf ontvoerde mannen samen stonden. De BOVAG wil dat het UWV en de gemeente stoppen met het subsidiëren van werklozen die een rijschool willen beginnen. Het aantal rijscholen is vorig jaar met meer dan 500 toegenomen, terwijl er minder leerlingen zijn. Het aantal rijscholen ligt nu boven de 6700 en dit jaar komen er waarschijnlijk nog eens 500 bij. Volgens de BOVAG zijn de instromers uit de WW niet altijd de beste ondernemers. Het aantal mensen dat rijles neemt is met zo'n 10% gedaald. De handel in de aandelen van de moedermaatschappij van Saap is stilgelegd. Dat is gebeurd op last van de autoriteit Financiële Markten. De overweging daarbij die zijn niet bekendgemaakt. Er gaan in de media geruchten dat Saap vandaag zelf faillissement aanvraagt. Het weer vanavond is nog droog. Aan het eind van de avond en vannacht vanuit het zuidwesten regen en veel wind. Langs de kust stormachtig. In het hele land kans op windstoten. Morgenochtend onstuimig, daarna rustiger. Het wordt morgen ongeveer 9 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor zoetrouden 4 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 2. A12 Den Haag-Utrecht voor knooppunt Lunetten 4 kilometer... A13 daarna richting Rotterdam voor afrit Rode Reis 3. Op de A15 Europort Rotterdam voor Knop het Vaanplein 2. A20 richting Gouda voor knoop het Kleinpolderplein 2. Op de A20 richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk en de IJssel 2 en voor Spaanse polder 4 kilometer.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 Sometimes when I wake up and I'm wondering how my life would have been if I didn't sing, I get a little stressed out every now and then. The problems come. Stop je radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. kerstfeest ben je thuis.